Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. GroenLinks werkt aan een spoedwet om de salarisverhoging van ING-topman Hamers tegen te houden. Fractievoorzitter Klaver zei dat in het tv-programma Buitenhof. Hij riep alle partijen op de wet te steunen. Hamers krijgt een salarisverhoging van meer dan 50 procent... omdat hij volgens ING vergeleken met zijn collega's bij andere grote Europese bedrijven veel te weinig verdient. Criminelen proberen via mails internetters af te persen door te dreigen met de publicatie van een masturbatiefilmpje. Via een virus op een pornowebsite zeggen de oplichters dat ze beelden hebben gemaakt terwijl iemand zichzelf aan het bevredigen is. Gedreigd wordt de beelden naar alle contactpersonen in de telefoon van diegene te sturen en via sociale media te verspreiden als die niet 500 euro in bitcoins wordt overgemaakt. De fraudehelpdesk waarschuwt niet te betalen omdat de inhoud van de e-mails nep is. De mails gaan al in elk geval een paar dagen rond. De fraude helpdesk waarschuwde al eerder niet te betalen omdat de mails nep zijn en toch hebben zeker drie mensen betaald. Het aantal vrouwelijke loodgieters is in ruim 10 jaar met ongeveer 50% toegenomen naar 500. Dat betekent dat iets meer dan 1% van de loodgieters nu vrouw is. Er is al jaren een tekort aan loodgieters. Daarom wordt er ook geworven onder nieuwe Nederlanders. Al 50 statushouders zijn als loodgieter aan het werk. De Frans-rechtspopulistische partij Front National heeft Jean-Marie Le Pen het erevoorzitterschap afgenomen. Zijn dochter Marine Le Pen, die de partij nu leidt, wil zo het imago van de partij verbeteren. De 89-jarige Jean-Marie Le Pen werd eerder al uit de partij gezet... omdat hij de gaskamers van de nazi's een detail in de geschiedenis had genoemd.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 At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? I miss you so. have a little party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career.